uur. Jobboot met het NOS-journaal. Turner Jury van Gelder heeft het kort geding tegen NOC-NSF verloren. De rechter heeft het vonnis niet verder toegelicht. De motivatie volgt volgende week. De Turner eiste dat het Nationaal Olympisch Comité alles in het werk zou stellen... om van Gelder maandag alsnog te laten deelnemen aan de toestelfinale. Maar dat wijst de rechter dus af. Maaike Hets en Ilse Paulus hebben Nederland de tweede gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bezorgd. Het duo maakte de favoriete rol waar in de finale van de lichte dubbel 2. Nederland kwam met een voorsprong van een dikke seconde als eerste over de finish. Canada kwam als tweede over de streep en China greep het brons. Bij de aanslagen van gisteravond en vannacht in de Thaise badsplaats Hua Hin zijn vier Nederlanders gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het zijn drie vrouwen van 49, 23 en 18 jaar en een man van 72. Premier Rutte zegt dat de Nederlandse ambassadeur op dit moment de Nederlandse gewonden bezoekt. Die heeft de gewonden en hun familie consulaire hulp aangeboden. Nederlanders in Thailand wordt aangeraden om extra alert te zijn en drukbezochte plaatsen te mijden. Vanaf vanavond gaan militairen helpen bij de extra veiligheidscontroles op Schiphol. Omdat het zomerreces van de Tweede Kamer voorbij is, is er meer marechaussee nodig op het Binnenhof. Om de marechaussee te ontlasten nemen militairen hun werk op Schiphol over. De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, hoofdofficier van Justitie en de marechaussee hebben besloten dat de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven langer van kracht blijven. Die werden twee weken geleden genomen omdat er een signaal van dreiging was binnengekomen. Om wat voor dreiging het gaat is niet duidelijk. Het weer, de zon breekt vaker door, vooral in het zuiden van het land. In de rest van het land meer bewolking. Het is op de meeste plaatsen wel droog, bij een temperatuur van ongeveer 24 graden.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 We zijn begonnen met eh, nummer 19. Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. Ik zei het vorige uur al, ben een kleine resume verschuldigd. En dat gaan we nu ook doen, nu we halverwege de lijst zitten. nummer 40 deze week in handen van Jazz Glynn met Ain't Got Far To Go. De nummer 39, Jay Smoker samen met Daya, Don't Let Me Down... en Megan Trainer met No staat op 38. De nummer 37 is nieuw binnengekomen met Martin Garrix en Bebe Rexha met In The Name Of Love. Dua Lipa met Be The One, oude nummer 1 hit, staat deze week op 36. Zak Noël samen met eh, Salvi met Trumpets is in hun vierde week blijven staan op 35. 34 dan voor 21 eh, Pilots met eh, Stressed Out. En Ellie Golding, Something in the Way You Move op 33. Op 32 staat eh, Jonas Blue samen met JP Cooper met eh, Perfect Stranger. En op 31 dan David Guetta samen met Zara Larsen met This One's For You. De nummer 30 is eh, Walking on Cars met Speeding Cars. En 29 is Shawn Mendes met Treat You Better. Britney Spears samen met G-Eazy met Make Me staat op 28. En Meu met Final Song is wederom blijven steken op een 27e plaats nummer 26 dan Ganesha met Olivia O'Brien, I Hate You, I Love You en Clean Bandit met Tear staat op 25. 24 in handen van Time Flies, Once in a While en 23 nieuw binnengekomen Major Lazer samen met Jonas' favoriet Justin Bieber en Meu met Cold Water. Nummer 22 dan uh, Willy William met uh, Ego. En op 21 Katy Perry met eh, Rise.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 En op 18 vinden we Ariana Grande met uh, eh, Jong, We gaan nu eh, luisteren naar de nummer 17. Selena Gomez met Kill Em With Kindness. in de lijst staat. De rest is allemaal gemiddeld 3, eh, 3,5 minuten. Deze is gewoon meteen eh, hup, 5 minuten, klaar. Voor mij mag er wel meer eh, materiaal komen van deze rockband uit de poprockband uit de 90s. Een van mijn eerste cd'tjes die ik ooit kocht was dus van de Red Hot Chili Peppers.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 Summer on You. When I spent the summer on you. Acht plaatsen gestegen in hun uh, zevende week in de lijst. Hey, we gaan uh, beginnen aan de top 10 uh, eh, van deze week. De 10 nummers gaan we allemaal draaien voor je. Maar eerst een kleine race mee van de platen die wij dit eerste half uurtje, 20 minuutjes, hebben gehad. De nummer 20, Haley Steinfeld samen DMZ met eh, Rock Bottom. De nummer 19, Mike Perry samen Shy Martin met The Ocean. Ariana Grande met Interview staat op nummer 18. En op nummer 17 staat Selena Gomez met eh, Kill 'Em With Kindness. Daps eh, met La La Land staat op nummer 16. En op nummer 15 vinden we Charlie Poet met One Call Away. Red Hot Chili Peppers met uh, Dark Necessities op een 14e plaats. En op een 13e plaats staat Lucas Graham met Mama Said. Nummer 12 is voor Dua Lipa met Harder Than Hell. En Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer on You... staat dus op een elfde plaats. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was dus eh, de lijst en we gaan beginnen met de nummer 10. Charlie is dit. Ja, zo heet dit uh, singeltje inderdaad.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 Je Ronnie Wijnhuizen en de hits waar je wacht. De Nederlandse top 40, Radio 538. Ik zeg het iedere week, de collega's van Radio 538 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in vogelvlucht een beetje doornemen. De nummer 39 is deze week eh, nieuw binnengekomen. Cheat Code samen met eh, Dante Klein. Let me hold you, turn me on. Op 38 staat Katy Perry met eh, Rise. En op 36 Clean Bandit met Tears. The Ocean van Mike Perry op 35. En de, nummer 33 is ook nieuw binnengekomen. nummer heet Gas van Sven Elias samen met Jason <laughs> Futuristic, BKO en Jersey. Wat een naam. Laat ik maar zitten. Ik ga het niet eens proberen uit te spreken. Willy William eh, staat op nummer 30 met eh, Ego. En One Republic met Wherever, I Go op 28. Fai samen met Everjack met Hey op 26. Eh, en Meub met Final Song op 25. Nieuw binnengekomen op 21 is Martin Garrix samen met Bebe Rexha met In the Name of Love. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Sean Mendes staat op nummer 10 met Treat You Better. De nummer 9 is in handen van uh, Sia samen met eh, Sean, uh, Sean Palmer, Cheap Thrills. De nummer 8 Ricky Iglesias met Duelle El Corazon. Kangs vs. Cooking of Three Burners met Dish Girl op nummer 7. Dior samen met Elvis Crespo met Bailar op nummer 6. De nummer 5 in handen van Calvin Harris samen met Rihanna, This Is What You Came For. De nummer 4 Drake met One Dance. Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling op nummer 3. Op nummer 2 staat Jonas Blue met Perfect Strangers. En op nummer 1 Cold Water van eh, Major Lazer, Meu en Jonas' favoriet Justin Bieber.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 6 van eh, deze week Sigala. Samen met eh, John Newman. Give me your love. En dan hoort aan met eh, Drop Dead Low. Heet wel dat wij hier in de studio naar handbal aan het kijken zijn... mag jij gaan luisteren naar de nummer 5 van deze week.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 De nummer 5 van uh, deze week, Ariane Grande met uh, Dangerous Woman. Vorige week nog op een uh, negende plaats. En deze week op 5. Hey, we gaan door met de nummer 4. Kelvin Harris is dit. And everybody's watching her, but she's looking at you. What You Came For. Wij zijn toegekomen aan de top 3 van uh, deze week. Maar niet voordat we gaan luisteren hoe de top 3 er uh, vorige week eh, uitzag. Ben jij benieuwd? Nou, ik weet hem wel. Nummer 3.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 Eh, deze week. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Hey, we gaan snel door eh, met de nummer 2 van eh, deze week. Zelfs als vorige week. Dit is Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. 2 blijven zitten. Bailar. Zijn nummer van Dior samen met eh, Elvis Crespo. Hey, we gaan snel door naar de nummer 1 toe. En is bijna geen verrassing meer. 10 weken lang in de lijst. Deze week ook blijven zitten. Dit is eh, Sofia van Alvaro Soler. De nummer 1 van deze week. De top 40 van Europa. Hier op uh, eh, CFM. Your Breakdown. Alvaro Soler met Sofia. Lekkere zomerse plaat. En voor mij eh, mag je nog wel een tijdje op één blijven staan. Maar ja, ik heb het eh, zelf niet in de hand. Jullie thuis eh, wel en degene van de rest van Europa ook. Van hoe vaker je een plaatje koopt, hoe, ja, hoe hoger die terechtkomt. Hey, 26 jaar, 26e jaargang, aflevering 33 van vrijdag 12 augustus 2016 zit er weer op.